7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De banken in Griekenland blijven in ieder geval dicht tot en met volgende week maandag. Dat is de dag na het referendum dat de Griekse regering wil houden over de voorstellen van de schuldeisers. Veel pinautomaten zijn inmiddels leeg. Ze zullen worden bijgevuld en later vanmiddag weer werken, zegt de regering. Wel is er een limiet. Grieken kunnen niet meer dan 60 euro per dag opnemen. Voor toeristen met buitenlandse bankpassen en creditcards geldt deze maatregel niet. De boete voor zwart rijden in het openbaar vervoer wordt verdubbeld van 35 naar 70 euro. Dat maakt staatssecretaris Mansveld vandaag bekend, schrijft het AD. De staatssecretaris wil met de hogere boete het aantal zwartrijders drastisch terugdringen. Hogere boete gaat pas in als er een betere coulanceregeling is voor reizigers met een abonnement die vergeten hebben in te checken. Die krijgen daar nu soms een boete voor. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin vorige maand ontsnapte uit de gevangenis... is neergeschoten bij de grens met Canada. Hij is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De andere veroordeelde moordenaar werd vrijdag al opgespoord en doodgeschoten. De dader van de terreuraanslag op een strand en hotel in Tunesië heeft hulp gekregen van anderen. Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vrijdag geen mededaders zijn geweest, maar dat er zeker indirecte steun is geweest. Zo hebben handlangers waarschijnlijk de Kalashnikov geleverd... waarmee de schutter in het rond schoot. Bij de aanslag kwamen 39 mensen om. Honderden deelnemers van de Crazy Color Run in Leeuwarden klagen dat ze de verf die is gebruikt niet uit hun haar en kleren krijgen. Op Facebook en Twitter staan foto's van deelnemers met allerlei kleuren haar. De organisator zegt dat de verfleverancier de aansprakelijkheid op zich heeft genomen. Deelnemers kunnen hun schade melden via de website van de Crazy Color Run. Het weer. Vanochtend van het westen uit steeds meer ruimte voor de zon.